Ik ga u zingen, dames en heren, het bekende liedje De Meisjes van Wenen. Wanneer je de wereld doorkruist hebt als ik en goed uit je ogen kan kijken, dan ga je onderkennen het wezen des volks en dan ga je allicht vergelijken. Mijn studieobject nou beheers je niet gauw. Wat is groter revens op aard dan de vrouw? Ik heb bestudeerd ze zo grondig als het kon, in het zuiden en onder de tropische zon. Das Fräulein vom Linden, das Madel von Wien. Senora, so schoon als Madonna's. De shopgirl from London, de pels from New York. De geisha's, de kittige nonna's. Bedenk hoeveel jaren die studie mij nam. Voordat mijn conclusie ten slotte er kwam. De meisjes van Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlijn, die zijn wel aardig om te zien. De meisjes van Londen heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes uit de Amstelstad, die hebben wat, die hebben wat. Iets weeks en iets hards, maar ze hebben iets aparts. Je vraagt op een bal naar een meisje ten dans. De Engelse, sir. I'm so sorry. But for the next foxtrot already engaged, nou dan vraag je een ander. Don't worry. La petite de Montmartre is lang niet zo bleu. Die zegt, très mon petit bain, dansons dans mon vieux. En in Surabaya zegt menige vrouw, wanneer je de vraagt soms, adieu, tida mau. En die van Berlin zegt zo'n fieberig schön, aber wat mijn vriend, is meer lieber. Die wiener Wienerin tanzen wir Walzer vom Strauß. Maar bloed pocht, die bin ganz in Fieber. En in de Jordaan, nee, ik dank u, heer, Het spaart me, u ziet dat ik zo transpireer. De meisjes van Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlin die zijn wel aardig om te zien. De isjes van Londen, daar heb ik altijd leuk gevonden maar de meisjes uit de Amstelstad, die hebben wat, die hebben wat. Iets weeks en iets hards, maar ze hebben iets apart. En als je een vrouwtje eens onverwachts kust, of je hand maar daar taaien zou leggen, dan zie je de volksaard zeer typisch omlijnd in hetgeen je die schatjes dan zeggen. Die Berlinerin, hast mir die Frautchen verpatst, ik kleep je gleich einer, du af, dat is de Engelse kijkt hier lang aan en zegt daarna... All right, boy. Tomorrow you will speak with papa. La fille de Paris, me taisez-vous, c'est méchant. Vous m'embrasser, sans me connaître. En in de Jordaan zegt de meid, handen thuis, ga je uit of ik sla je te pletten. Zo'n stuk zagrijn, wat denk jij wel wie ik ben? Ga gauw in je graf staan, dan trap ik je erin. De meisjes van Wenen die hebben dikke benen. De meisjes van Berlijn, die zijn wel aardig om te zien. De chixies van Londen heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes uit de Amstelstad, die hebben wat, die hebben wat. Iets weeks en iets hards, maar ze hebben iets aparts. Nou, nou hebt u het driemaal gehoord, dames en heren. Nou zou ik toch zo zeggen, kunnen we dat refreintje wel eens meezingen. Allemaal, nietwaar? Daar gaan we. De meisjes van Wenen, die hebben dikke benen. De meisjes van Berlijn, die zijn wel aardig om te zien. De meisjes van Londen heb ik altijd leuk gevonden. Maar de meisjes uit de Amstelstad, die hebben wat, doe dat, die hebben wat. Iets weeks en iets hards, maar ze hebben iets aparts.